is true, her apology, anybody else would surely know. one more dance and then we're good to go. Waiting for someone. baby.